Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer huizen hebben last van problemen met de fundering. Door klimaatverandering en lage grondwaterstanden komen palen droog te staan... en zijn er verzakkingen in de bodem. Onderzoekers denken dat een half miljoen Nederlandse huizen er last van hebben of gaan krijgen. vaak merken bewoners het als eerste, zegt deze expert. Je huis gaat eigenlijk eh, ongelijk zakken. Eh, ja, als bewoner het snelst kan je het echt zien als je in je huis eh, komt en je deur gaat niet meer goed dicht of je ramen gaan niet meer goed open. Of je het een scheuring geven maar dat zijn eigenlijk de eerste signalen dat je kan zien, hé, hey, er gebeurt wat. Een vereniging van huiseigenaren noemt het een tikkende tijdbom. Zij vinden dat de overheid moet helpen met onderzoek en leningen om schade te herstellen. In Maastricht is vanochtend een politieagent beschoten. De politie viel een woning binnen. Vervolgens werd het vuur op de agent geopend. Hij raakte licht gewond. Waarom het huis werd binnengevallen wil de politie niet zeggen. Er zijn twee verdachten opgepakt. En de opa en oma van het Franse jongetje Emile worden weer vrijgelaten. De peuter was bijna twee jaar geleden wereldnieuws. Hij verdween toen hij logeerde bij zijn grootouders... en werd later dood teruggevonden. Er Leek een grote doorbraak te zijn. De opa en oma werden eerder deze week opgepakt... samen met twee van hun kinderen. Het Franse OM komt vandaag met een update. De criminelen worden steeds creatiever in het binnensmokkelen van kook. Daardoor zijn ze volgens het OM steeds moeilijker op te sporen. Naast de traditionele witte blokken in sporttassen en tussen bananen... komt deze kookofficier ook een andere methode tegen ja, zogenaamde ingewassen eh, cocaïne. Dat is cocaïne die middels een chemische eh, procedé wordt ingewassen in, nou ja, laten we zeggen, karton, eh, steenkool, spijkerboeken om vervolgens te worden uitgewassen in een extractielab. Maar het lastige van die ingewassen cocaïne is echt dat de hond in de haven, even kort gezegd, het niet ruikt. De scan in de haven ziet het niet en de haventest die is heel vaak negatief. Deze week is er in Nederland een internationale conferentie waar landen het gaan hebben over een gezamenlijke drugsaanpak. Het weer nog. Als de mist is opgetrokken is het een prima lentedag met veel zon. Vanmiddag is het max 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken nog zo'n 5 minuten vertraging.